Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is hartstikke druk in de binnenstad van Maastricht. De gemeente heeft code rood afgekondigd... omdat winkelende mensen geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Als het niet snel rustiger wordt, dan gaat de burgemeester de winkels sluiten. Volgens de gemeente zijn er opvallend veel Belgen in de stad was vrijdag eh, bij dit winkelcentrum in Rotterdam ook al zo. En daar hadden ze wel een verklaring voor. De maatregelen daar zijn natuurlijk anders. Eh, dus die hebben de gelegenheid genomen om hier eh, inkoop te doen. Omdat dat in hun eigen regio niet kan. en wat ook opviel was, nou, we hadden wel drukte verwacht. Uh, maar wat mij opviel was dat er heel veel mensen met elkaar toch gaan shoppen. Burgemeester Abu Taleb zei vandaag bij Buitenhof dat hij en zijn collega's aan het kabinet hebben gevraagd om Black Friday te verbieden. Maar dat daar niks mee is gedaan. Er zijn de afgelopen dag 5609 nieuwe coronabesmettingen geteld door het RIVM. Het zijn er dik 1100 meer dan gisteren. Sowieso schommelt het aantal nieuwe besmettingen behoorlijk. Het RIVM zei gisteren daarom dat het beter is om naar de weekcijfers te kijken. In Nieuw-Vennep in Noord-Holland zijn vannacht vijf mensen gewond geraakt toen de auto waarin ze zaten in het water terecht kwam. Volgens de politie raakte de auto met hoge snelheid van de weg. Twee mensen raakten ernstig gewond. Ze moesten door de brandweer uit de auto worden gehaald en werden naar het ziekenhuis gebracht. De mysterieuze metalen zuil die vorige week werd gevonden midden in de woestijn van Utah is nog mysterieuzer geworden. Het enorme ding van 4 meter hoog is plotseling verdwenen. Sommige mensen denken dat hij is neergezet door aliens, maar de plaatselijke sheriff moet daar wel een beetje om gniffelen. Yeah, I've heard everything from uh, did this fall from the sky, you know, did it and and kind of implant itself there. Uh, um, is it otherworldly? You know, without looking at it close and seeing that there are in fact uh, human-made rivets that that put this thing together, um, you, could definitely let your imagination run wild. Hij is er naartoe geweest en zegt dat je van dichtbij kunt zien dat mensen de zeil hebben gemaakt. Wie hem heeft neergezet, dat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 wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. glory. 你走。 just live. annoying smile When I saw that girl upon your arm I knew she'd won your heart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 corazón. van Zandvoort, op 106.9 ZFM.